Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Bij een raketaanval op de internationale luchthaven van Bagdad... is een Iraanse generaal om het leven gekomen. De aanval is uitgevoerd door de Verenigde Staten... zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters. Volgens een door Iran gesteunde Iraakse paramilitaire groep... zijn zeven mensen om het leven gekomen. Naast de Iraanse generaal kwam ook een Iraakse commandant om het leven... De aanval komt twee dagen nadat pro-Iraanse demonstranten... de Amerikaanse ambassade in Bagdad hebben belaagd. Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd... in het liquidatieproces Marengo, heeft twee nieuwe advocaten. Wie het zijn, blijft uit veiligheidsoverwegingen geheim, schrijft NRC. De raadslieden zullen ook niet bij verhoren aanwezig zijn... De eerdere advocaat van Nabil B., Dirk Wiersum... werd in september vorig jaar voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Marengo draait om een reeks moorden in het criminele milieu. Hoofdverdachte Ridwan Taghi werd vorige maand aangehouden in Dubai... en enkele later, dagen later naar Nederland overgebracht. De Nederlandse bevolking is het afgelopen jaar naar schatting... met ruim 130.000 mensen gegroeid. Ons land telt momenteel zo'n 17,4 miljoen inwoners, meldt CBS... De groei komt met name door immigratie. Per saldo groeide de bevolking door migratie met 114.000 inwoners. Daarnaast werden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. Van alle mensen uit het buitenland die zich in Nederland vestigden... kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85% uit hun EU-land. 18% van de immigranten kwam uit Azië. Het Nederlandse reisadvies voor de Australische staat New South Wales... is verscherpt vanwege de bosbranden... Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt aan alleen naar de Staten reizen als het nodig is. Gisteren werd in Nieuw Zuid-Wales opnieuw de noodtoestand uitgeroepen. Het weer, de temperatuur loopt vannacht op tot zo'n 5 tot 8 graden. Morgen bewolkt in een periode met regen, het wordt dan zo'n 10 graden. In het weekend een enkele bui, maar ook zon.